Op de eh, Amerikaanse legerbasis Fort Hood in Texas heeft een militair 12 mensen doodgeschoten en 31 verwond. Daarna werd hij zelf neergeschoten en gearresteerd. Het is een 39-jarige major met een Arabische naam. Hij werkte als legerpsychiater en zou binnenkort worden uitgezonden naar Irak. De major ligt gewond maar in stabiele toestand in het ziekenhuis. Over zijn motief is nog niets bekend. D66, SP en VVD gaan samen een initiatiefwet indienen om het verbod op godslastering te schrappen. De drie oppositiepartijen vinden het verbod op godslastering een overbodig wetsartikel. Ze vinden het niet nodig dat de wet meer bescherming biedt aan godsdienstige dan aan niet-godsdienstige meningen. Het voorstel heeft de steun van een Kamermeerderheid. Voor de kust van Hongkong zijn twee Nederlanders omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Twee andere Nederlanders raakten gewond. De veerboot was waarschijnlijk onderweg van Hongkong naar de stad Canton en kwam in aanvaring met een vrachtschip. Voor zover bekend zijn de twee Nederlanders de enige doden. De douane controleert sinds gisteren samen met de Belastingdienst en het KLPD extra op zwart geld. De controles waarbij onder meer geldhonden worden ingezet worden vooral bij de grens met België gehouden. En zijn gericht op mensen die hun zwarte geld uit het buitenland ophalen. Steeds meer landen geven informatie over rekeningen van Nederlanders aan de Belastingdienst. Bij de MTV European Music Awards in Berlijn heeft de zangeres Beyoncé drie prijzen in de wacht gesleept. Ze won in de categorie Beste Zangeres, Beste Videoclip en Beste Nummer. De Nederlandse Esme Denters kreeg een award voor Beste Nederlands-Belgische Act. De MTV Award voor Beste Live Act ging naar de Ierse band U2. De beste zanger was volgens de kijkers van de muziekzender de Amerikaanse rapper Eminem. En de beste band was de Duitse groep Tokyo Hotel.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 50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 everybody's had.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 说我说。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 the work ZFM. ZFM.